uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het onderzoek naar de crash van een Turkish Airlines-toestel bij Schiphol in 2009... is de Onderzoeksraad voor Veiligheid door Amerikanen onder druk gezet. Dat meldt de New York Times. Conclusies over ontwerpfouten in de Boeing 737 zijn volgens de krant afgezwakt. Een vrouw die voor het ministerie van Volksgezondheid actie voert voor betere zorg... blijft daar zitten tot ze toezeggingen krijgt... Ze eist betere zorg voor mensen met ingewikkelde psychiatrische problemen. Pas als het kabinet toezeggingen doet, stopt ze haar protest. Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën... hebben ouders hun excuses aangeboden... voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ze spraken vanmiddag in Rijswijk met zo'n 300 ouders... die onterecht werden weggezet als fraudeurs. De premier denkt niet dat excuses de schade goed maken... en was zichtbaar aangedaan. In de gevangenis in Nederland komt een extra beveiligde afdeling voor zware criminelen. Dat gebeurt onder meer vanwege de mislukte ontsnappingspoging gisteren bij de gevangenis in Zutphen. In welke gevangenis de speciale unit komt, wil minister Dekker om veiligheidsredenen niet zeggen. Het nieuwe coronavirus dat werd ontdekt in China is overdraagbaar van mens tot mens, melden Chinese staatsmedia. Twee mensen in de provincie Guangdong kregen het longvirus via hun familie. Inmiddels zijn er ruim 200 besmettingen. Er zit te veel lood in drinkwater van zeker 14 gebouwen in de gemeente Amsterdam. Onder meer in kinderdagverblijven, musea en wijkcentra. Dat zegt de gemeente. Het lood komt uit de leidingen en is schadelijk voor jonge kinderen. In sommige kinderdagverblijven zijn de leidingen inmiddels vervangen. Het weer in de zuidelijke helft van het land gaat het vriezen, maar in het noorden niet.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 Won't you give me that step by step? I oversized I'll take the high road like I should but if my friends ask where you are, I'm gonna say. friends ask where you are, I'm gonna say That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna each other wind.